4 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Britse politie heeft opnieuw iemand opgepakt voor betrokkenheid bij het koelwagendrama van vorige maand. Toen werden in een Britse haven de lichamen van 39 Vietnamese migranten gevonden in een gekoelde oplegger. De opgepakte man van 36 wordt verdacht van mensensmokkel en doodslag. Het is niet duidelijk wat precies zijn rol zou zijn geweest bij het drama. Gisteren gaf de chauffeur van de vrachtwagen toe dat hij hielp bij illegale migratie... Hij zou daarvoor sinds mei 2018 geld hebben gekregen. Op de A50 bij Heteren zijn twee mensen omgekomen bij een ongeluk. De slachtoffers zaten in een auto die van achteren werd geramd door een vrachtwagen. Een derde inzittende van de auto is zwaar gewond geraakt. Volgens de politie stond de auto stil op de snelweg. Op de plaats van het ongeluk is geen vluchtstrook. De vrachtwagenchauffeur is ongedeerd. De a 50 bij Heteren is in de richting van Nijmegen en Os afgesloten voor onderzoek. Staatssecretaris Snel van Financiën weet al geruime tijd... dat er veel meer gedupeerden zijn in de toeslagenaffaire dan hij heeft toegegeven. Dat concluderen RTL Nieuws en Trouw uit vertrouwelijke rapporten die zij in handen hebben. Die rapporten komen uit 2015. De Tweede Kamer vraagt al anderhalf jaar om deze stukken... maar Snel zou ze bewust achterhouden. Eerder deze maand bood Snel excuses aan aan 300 gezinnen... waarbij ten onrechte de kinderopvangtoeslag werd ingehouden en teruggevorderd. Door noodweer in het zuidoosten van Frankrijk, het noordwesten van Italië en delen van Griekenland zijn sinds vrijdagavond zeker negen mensen omgekomen. Zondagavond bereikte het noodweer Griekenland. dat leidde tot ondergelopen kelders, aardverschuivingen en modderstromen. In Frankrijk is het inmiddels weer droog, maar de schade is groot... en veel mensen kunnen nog niet terug naar hun overstroomde huizen. Het weer, hier en daar regen of motregen. Overdag veel bewolking en soms wat regen. Het wordt zo'n 11 graden.